uur. Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De voormalige Catalaanse regio-president Puigdemont... heeft zich bij de Belgische politie gemeld. De Spaanse justitie had een nieuw arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Deze week werden een aantal Catalaanse leiders veroordeeld tot lange celstraffen... voor opruiming rondom het onafhankelijkheidsreferendum van twee jaar geleden. Puigdemont werd niet veroordeeld. Hij vluchtte na het referendum naar België. Bij een aanval van de Nederlandse F-16 zijn in Irak in 2015 zeker 70 burgers gedood. Bij die aanval werd in de zomer van 2015 een complete wijk verwoest in de Iraakse stad Hawiya. Daarbij kwamen tientallen burgers om het leven, zeggen bronnen tegen de NOS en NRC. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt waar Nederland heeft gebombardeerd in Syrië en Irak... en hoeveel burgerslachtoffers daarbij zijn gevallen. Het kabinet wil geen mededelingen doen over de concrete aantallen en burgerslachtoffers vanwege de veiligheid. De gemeenteraad van Apeldoorn wil een algeheel vuurwerkverbod. Dat moet volgend jaar ingaan. Als het plan doorgaat is Apeldoorn de eerste gemeente... waar consumenten met oud en nieuw helemaal geen vuurwerk meer mogen afsteken. Koning Willem-Alexander vindt dat we het stikstofprobleem samen moeten oplossen. Het stikstofprobleem is een uniek probleem dat we als samenleving als geheel moeten oplossen en niet alleen de agrariërs, zei de koning bij de afsluiting van het staatsbezoek aan India. Het weer, stevige buien, mogelijk met hagel en onweer en veel wind.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 met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de rook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent stappen in het paradijs Zolang we samen zijn, ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn, ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed maar Schat, wat is het waar als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart strand in Curaçao. We genieten van de zon en de wiet loopt in mijn long. Alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent. dat je me morgen nog herkent ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM. Een bruisend radiostation met een zee van muziek en een golf van informatie. 24 uur per dag. ZFM 107. Oh, you make it sound so pretty, even when it's not. Didn't choose, Sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts to be human. human, but I got you, you, you, you, you, and, and you got me, me, me, too. Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now if we defeat all odds and it was us against the world you can count on me, you know I'd have your back. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. Yeah, someday we'll face the music. radiostation met een zee van muziek en een golf van informatie. 24 uur per dag. ZFM 107. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke, and we shared a smoke or five? I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave gonna learn I'd never duizend radiostation met een zee van muziek en een golf van informatie. 24 uur per dag.